Dan de Vries met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar het noorden van het land is ontregeld. Het komt door een poging tot koperdiefstal. Tot zeker drie uur komende middag rijden er geen treinen van het Harde naar Zwolle... en tussen Zwolle en Lelystad. NS zet bussen in op deze routes. Zwolle is een belangrijk knooppunt voor het treinverkeer naar de noordelijke provincies... ProRail zegt dat iemand afgelopen avond koper probeerde te stelen op het spoor in Zwolle. Dat lukt uiteindelijk niet, maar er is wel veel schade en er is iemand opgepakt. Een delegatie van Oekraïne heeft in de VS gepraat over het omstreden plan van de Amerikaanse president Trump. Volgens de VS waren de gesprekken over het plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne productief. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten, zoals het opgeven van grondgebied. De eredivisiewedstrijd van Ajax tegen FC Groningen is vanavond gestaakt. De scheidsrechter zei de veiligheid van de spelers niet te kunnen garanderen... dat er vrijwel continu met vuurwerk werd gegooid in de arena. Daarna besloten Ajax en de KNVB met de wedstrijd te stoppen. In de zesde minuut werd het duel al tijdelijk stilgelegd... nadat in het vak achter het doel van Ajax een enorm vuurwerk was losgebarsten. na de hervatting ging het meteen weer mis. De 84 minuten die nog te spelen zijn... worden komende dinsdagmiddag ingehaald. En daar mag geen publiek bij zijn. Stanley Menzo stopt als bondscoach van Suriname... Zijn besluit is opvallend omdat Suriname nog in de race is... voor plaatsing voor het WK voetbal in 2026. Het land moet in maart nog in actie komen in de play-offs. Eerder deze maand liep Suriname direct de plaatsing voor het WK mis. Het elftal verloor toen van Guatemala. Menzo zegt dat hij zijn beslissing maakt om persoonlijke redenen. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.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 Streisand. Barbara Streisand. so rough, baby, baby, baby, baby, baby. So rough, Barbara, Barbara, Barbara, Barbara Streisand. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Dit is ZFM 106.9 FM. mm-hmm. I'm no now.